5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mogelijk komt er een reserveringsapp voor het openbaar vervoer, schrijft NRC. Door het coronavirus is er veel minder ruimte in bussen en treinen. En als er meer reizigers komen, moet die ruimte goed worden verdeeld. De overheid, OV-bedrijven en reizigersorganisaties denken volgens NRC na... hoe zo'n reserveringsapp zou moeten werken... en of bepaalde groepen dan voorrang moeten krijgen... Daarbij wordt ook gedacht aan speciale reisuren voor kwetsbare groepen en een verbod op reizen die niet noodzakelijk zijn. Premier Rutte is tevreden met de uitkomst van de EU-top van de afgelopen dag. Daar besloten de regeringsleiders dat de Europese Commissie eerst moet analyseren hoeveel geld de EU-landen nodig hebben om uit de coronacrisis te komen, voordat er een herstelfonds voor de lange termijn wordt ingesteld. Rutte zegt dat hij op zo'n analyse had aangedrongen... en vindt het daarom niet zinvol om nu al bedragen te noemen... die in dat herstelfonds zouden moeten worden gestort. De regeringsleiders hebben verder ingestemd met het noodpakket van 540 miljard euro... waarover de ministers van Financiën het twee weken geleden eens werden. Met die steun kunnen vanaf 1 juni acute financiële problemen worden opgelost. President Trump heeft op een persconferentie gesuggereerd dat het coronavirus kan worden bestreden met licht of door mensen in te spuiten met een desinfectiemiddel. Hij zei dat naar aanleiding van recente bevindingen van Amerikaanse wetenschappers die vaststelden dat het virus sneller doodgaat in een vochtige, warme omgeving en door zonlicht. Trump reageerde dat hij wel zou willen weten wat er gebeurt als het lichaam van een coronapatiënt met UV-licht wordt bestookt. En daarna filosofeerde hij over de mogelijkheden van desinfectiemiddel. Je zou dat kunnen injecteren, zei Trump. Het zou interessant zijn om dat te onderzoeken. Het weer. Het is droog, minima tussen 7 en 9 graden. Overdag veel zon met af en toe wat sluierwolken.